Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is bezorgd over de stijgende coronacijfers. Ook afgelopen dag is het weer hard gegaan. Bijna 9000 mensen kregen te horen dat ze corona hebben waren 120 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt al dagen, ziet ook minister De Jonge. Het RIVM kan dat niet helemaal goed duiden, maar wijst bijvoorbeeld op een Black Friday effect. Wijst bijvoorbeeld op een Sinterklaas effect. Dat zou allemaal kunnen. We weten namelijk dat ja, heel veel besmettingen plaatsvinden thuis. Eh, bij thuisbezoek, op het werk, op school. Ja, en dat blijven gewoon eh, risicovolle situaties. Zijn collega minister Grapperhaus zei net ook dat het kabinet nadenkt over extra maatregelen. Het is nog onduidelijk welke dat zijn. Na acties in Woerden vanmorgen bij het distributiecentrum van de Jumbo zijn boeren doorgereden naar Veghel. Daar staan ze nu bij de supermarktopslag. Ze blokkeren het terrein. De boeren eisen een gesprek met de baas van de Jumbo over de prijzen voor hun producten. Die vinden ze te laag. Ook bij het distributiecentrum in het Drentse Bijlen staan trekkers. Opnieuw is er een monoliet opgedoken in Nederland. De glimmende ijzeren paal werd vanmorgen ontdekt in Oosterhout in Brabant. Hij staat niet echt op een boeiende plek, namelijk achter een leegstaand bedrijf bij een kanaal. Eerder werden monolieten gevonden in Delft, Maasbracht en beneden Leeuwen, maar ook in het buitenland. Niemand weet wie die pilaren plaatst. Bijna de helft van de kerstverse vaders heeft de afgelopen maanden betaald verlof opgenomen. Zo kunnen ze meteen aan de slag met de poepluiers en een ommetje maken met de kinderwagen. Ook Jeroen is thuis bij zijn kind. Hij had het niet willen missen. Dus de eerste, eerste weken eh, maak je alles mee. Je bent overal bij. Ik had er echt niet aan moeten denken dat ik na vijf dagen eigenlijk weer had gaan werken. Eh, en ook Maria alleen had moeten laten met, eh, met voor haar ook een nieuwe situatie. Dus het heeft mij wel nou, heel veel geluk gebracht eigenlijk, ja. Eerst konden vaders maar vijf dagen verlof opnemen, maar sinds afgelopen zomer kunnen ze kiezen voor maximaal vijf weken verlof. En worden ze voor het grootste deel doorbetaald. Krijg je het weer nog? Vanavond blijft het een beetje regenen en het koelt vannacht nauwelijks af. Morgen blijft het ook grijs en regenachtig, maar het is soms ook droog. Het wordt een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. They tear me down, tearing me down. Yeah, I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. sentimental about this time every year. But every time I see a Christmas card, I somehow can't help reminiscing about the very first Christmas that you and I spent together. What a beautiful Christmas card you gave me that year. Why, I know you must have looked through thousands of cards to find that wonderful poem that still brings a tear to my eye. I'm home. je radio. Met ZFM.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 Boeren blokkeren de toegang van distributiecentra van Jumbo in Veghel en Bijlen, vanochtend in Woerden. Ze protesteren omdat ze vinden dat ze voor hun producten geen eerlijke prijs krijgen, terwijl de supermarkten veel geld verdienen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 120 meer dan gisteren en 1600 meer dan het laatste weekgemiddelde. Het aantal besmettingen neemt al 10 dagen snel toe. Voor de Surinaamse kust is opnieuw olie gevonden voor de vierde keer dit jaar. Het staatsoliebedrijf noemt de vondst fantastisch voor Suriname... dat het al tijden economisch slecht doet. Het weer, grijs met af en toe regen, minima vannacht rond 3 graden. Morgen overdag wordt het een graad of 6. ZFM. tijd van het jaar met ZFM. ZFM. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen.